10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is het hoge beroep in de minder Marokkanen uitspraak van Geert Wilders begonnen. De PVV-leider en het Openbaar Ministerie gingen vorig jaar in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Die veroordeelde Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde hem geen straf op. Het Hof behandelt de zaak nog niet inhoudelijk. Wilders is zelf vandaag bij de regiezitting aanwezig. Tijdelijke werknemers uit andere EU-landen moeten hetzelfde verdienen als inwoners van het land waar ze gaan werken. Dat staat in een akkoord dat de ministers van Sociale Zaken in de hele EU hebben besloten. Dat betekent dat bijvoorbeeld een Poolse bouwvakker vanaf 2021 in Nederland hetzelfde moet verdienen als zijn Nederlandse collega. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Het is een herziening van de Europese detacheringsrichtlijn die over vier jaar ingaat. Er is wel een uitzondering voor de transportsector. Daar konden de ministers het niet over eens worden. Facebook test met een andere berichtoverzicht. In de nieuwe versie zijn er twee overzichten. één met alleen vrienden en één met alle pagina's van bijvoorbeeld bedrijven en bekende personen. Voor nieuwsites kan de verandering grote gevolgen hebben. In Slovenië loopt de test en daar daalde het bereik van media op Facebook fors. Facebook zelf zegt dat er nog geen plannen zijn om de test te verbreden. Het bedrijf zegt dat het een experiment is om te kijken of gebruikers een aparte plek voor persoonlijke verhalen willen hebben. Ruim 700 inwoners van Fase laten zich vandaag testen op TBC. In het Gelderse dorp liepen zo'n 20 mensen de besmettelijke variant van de infectieziekte op. Omdat niet bekend is waar en wanneer dat gebeurd is... hebben mensen uit hun directe omgeving een oproep gekregen om zich te laten testen. Bij de GGD kwamen de afgelopen dagen ruim duizend telefoontjes binnen... naar aanleiding van de TBC-uitbraak in Fase. Het weer, het is bewolkt en eerst op veel plaatsen regen. Later in het zuiden en zuidwesten een tijdje droog. Het wordt hooguit 17 graden. Ook morgen grijs met lichte regen. Later in het noorden soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 10 kilometer nog op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A7 Den Oever staat 5 kilometer file tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. De weg was dicht, is weer vrij, maar nog wel veel vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam nog 4 kilometer tussen Hendrikido Ambacht en Knoop het Ridderkerk. 3 kilometer op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Door politieonderzoek is de N210 schoon Nieuwe nieuwegein in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2.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 You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in headlock. You stopped the blood, make my head soft. You got my heart in headlock. You stopped the blood, made my head soft. Make my head soft.